Luister vanaf maandag en win een wintersport naar Val Thorens, Frankrijk. Hilke Boersma. Hoi Hilke. Boost your life. Dit is Welkom terug bij de pre-party van je weekend. De Slam Marathon. Sam Veld staat in de startblokken. Maar eh, Thomas, eh, je bent er nog steeds niet klaar mee? Eh, nee, klopt inderdaad. Kijk, iedereen kent mij als puur professioneel bij Slam. Achter de schermen ook natuurlijk. Alleen, vergeet ook, nooit wat. Ook winnaars vergeten <laughs> wel eens wat, natuurlijk. ik moet hem nog bekendmaken namelijk. De nieuwe Mix Marathon Track of the Week Grand Slam hebben we gehad. Dat is Felix Jane en Leonie. Maar wie heeft de titel Mix Marathon Track of the Week? Ik ben heel benieuwd. Even een Ja, ik zit nu aan de andere kant. Oh het is, het is fantastisch, jongen. Jack Wins heeft hem. Oh. Met Band and Snap. Ja, wat lekker, die had ik eh, afgelopen eh, weekend in de stembus. En dat ging goed, denk ik. Dat ging heel goed. 71% <laughs> zijn vaker draaien. Dat hebben we geregeld. Dus eh, de nieuwe Slam X Marathon Track of the Week. Lekker, is ie. Slam. Slam. Mix Marathon. Feeling like better bending snap. iets later bekendgemaakt dan je gewend bent, maar eh, daarom zeker niet minder lekker. De nieuwe Slam Marathon Track of the Week. Deze week van eh, Jack Wins. Hij wint de Slam Marathon Track of the Week met Band and Snap. Je gaat hem deze week extra vaak horen. Hey, door met de pre-party van je weekend. Dit is de Slam Marathon. Deze man is eh, elke week zo goed dat we hem elke week weer opnieuw uitnodigen. Een van onze resident DJ's. Sam Veld, tot drie uur in de mix. I wake up and stay in my bed. Keep my eyes on the ceiling and hope you're not leaving. Wanna take back the things that I said. And I wish I was dreaming, cause I didn't mean it. Guess I got too close, couldn't let you know I was falling harder than you were. And I guess I had high hopes, now I hope you don't walk away from it and leave me here longing. Cause with you, over twee. Je bent erbij. Dit is de Slam X Marathon. Heel keer bij je. Het is een eh, koude, maar wel lekker zonnige dag. En het leuke is hoe harder jij je radio zet, hoe warmer je het krijgt. Je volumeknop in eh, verbinding met je thermometer. Dat is eh, de Slam Marathon met de heetste beats op vrijdag. En lekker zonnige tracks in de set van Samveld. Je hoort hem tot 3 drie uur in de Slam Marathon... met nieuwe muziek van Armin van Buren, Oliver Heldens en nu Plastic Funk. Sunshine Hotel bij Slam. tell. Just walk on in, no need. forever, forever. Da-da. Hij startte ooit zijn carrière hier eh, bij Slam en nog steeds een grote vriend van eh, de zender. Vorige week was hij nog eh, bij ons tijdens de Slam X Marathon. Hij deed een set Armin van Buren. En we verblijden hem gelijk met de nieuwe Grand Slam. Hij heeft een hoop tijd doorgebracht in de studio. Dit was de nieuwe muziek van hem, de Grand Slam van vorige week. Armin van Buren en Good Boys en Forever Stay Like This. En er gaat nog een hoop nieuwe muziek uitkomen van Armin. Je blijft natuurlijk bij Slam op de hoogte. En de set van vorige week is terug te zien op YouTube. Slam Music op YouTube. Dit is de pre-party van je weekend. Vanochtend om 6 eh, uur begonnen en we gaan nog door tot 6 uur de volgende ochtend. Dus je zit gebakken met nu de set van Sanveld met Ice Cube. Zometeen lekker, ook Don Diablo. Dit is Oliver Eldens en Maskinada. thought you knew it. You gets no love, and I thought you knew it. You gets no love, and I thought you knew it. You gets no love, and I thought you knew it. Fool, you know how we do it. you ever Coming from the west side, rip side, you ever Coming from the west side, rip side, you west side, rip side, you ever gets no love, and I thought you knew it. you knew gets no love, and I thought you knew it. There gets no love, and I thought you knew it. There gets no love, and I thought you knew it. Fool, you know how we do it. Ja, ook gewoon eh, de legendarische Ice Cube in de Slam X Marathon. Ik heb eh, een tijdje geleden nog die film gezien, Straight Outta Compton. En dit gaat een beetje over eh, de begintijden van de hip-hop in Los Angeles, Compton. Zie je Ice Cube, Dr. Dre en Eazy-E elkaar vinden en NWA starten. Later nog eh, Snoop Dogg. Eigenlijk eh, wel leuk om te zien. De, de West Coast eh, hip-hop, de begintijden van zie je daar. En Ice Cube hoorde je in de Slammix Marathon. De remix door Duke and Jones. Dit was You Know How We Do It. De Slammix Marathon. Mijn naam is Hielke met onder andere nog DJ Licious, Vintage Culture en ook James Hype. En dit is een mashup. Another and Wise. Relax My Needs op Slam. Someday Kenbare sound van Stef da Campo. Nieuwe muziek. Delusional in de set van Sanveld in de Slam X Marathon. Drie uh, noemenswaardige vertragingen op dit moment van Flitsmeister. A1 richting Apeldoorn tussen Voorthuizen en Kootwijk, 36 minuten. En de A4 richting Den Haag tussen Rijs en Rikvaart Aquaduct, 34 minuten. I like the It's like my heart don't even beat till it's broke. It goes around and around, builds me up, tears me down, but I'll do it all over again. And so when I hear you say that you just need your space, it's okay. I'm used to up, up, walking away. Feels like I've been here before, like a thousand times. You could feel the. rhythm. de eh, vertraging vergeten. De A27 richting Gorkum tussen Everding en Noorloos. 42 minuten, dat komt door een ongeval. De zon op je bol, slijm op je oren. Dit is eh, de Slam mix Marathon met de grootste DJ's. Back to back en beat to beat in de mix. Dit is eh, de set van Sanveld en je hoorde alle Farben en Lewis Thompson. Love Hurt Repeat samen met May Muller. Atlas Summer zometeen, ook van Doorn en Chester komt eraan. Dit is Vintage Culture. Samen met Maverick Saber en Tom Breu. Week bij Slam. free whenever you are. Let me hear you go. Baby, I'm weak. Baby, it's hard. Let me hear you go. Tell me where we go. Let me hear you go. Baby, it's sweet. We can go far. Tell me where we go. Whatever you need, we can be stars. Let me hear you go. Baby, it's sweet. We can go far. Let me hear you go. Let me where we go. Let me hear you go. Let me hear you go. Let me hear you go. Let me hear you go. Let me hear you go. Van Lemmer tot Leiden, van Groningen tot Goes. Dit is de vrijdag van Nederland, de pre-party van je weekend. De Slam Mix Marathon met Lift You Up van Ryan Bliff. In de set van Sanveld. Anouk is lekker aan het genieten van Housen. In de pauze sturen ze net tussen 12 en 1 tijdens Slam Mix Marathon Request... op de Drentse A in de zon. En er worden zonnepanelen gelegd in Amersfoort. Het zijn goede dagen voor de zonnepanelen. En waar hang jij uit? Laat van je horen via de Slam app. Stuur een foto van je uitzicht via de Slam app. Sanvel tot uh, drie uur in de mix. Nog een eh, kwartiertje bij ons. Daarna DJ Licious. En ook Vintage Culture. At first it made me cry by an arrow. Yeah, it struck me so deep in the heart. Hij is er eh, volgende week gewoon weer bij, omdat hij het altijd zo leuk vindt. Dus ook eh, volgende week tussen 2 en 3. Sam muziek in de set van Sandveld. Zometeen een uur lang in de mix. DJ Licious in de Slam Mix Marathon. Slam. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag. 24 uur in de mix.